Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse complotdenker David Icke mag twee jaar lang het Schengengebied niet in... omdat zijn komst tot veel spanningen en onrust zou kunnen leiden. Dat staat in de brief die hij van de IND heeft gekregen... en die hij zelf openbaar heeft gemaakt. Icke is onder meer bekend van zijn reptielentheorie... en was uitgenodigd om zondag te spreken op een demonstratie. De IND zegt dat zijn komst risicoverhogend zou werken... in een klimaat waarin veel politici al doelwit zijn van bedreiging en geweld. Maar ook hij zelf zou gevaar lopen, staat in de brief. Aik zegt in een reactie dat hij wordt verbannen door het Nederlandse fascistische regime. In Oekraïne zitten 4,5 miljoen mensen zonder stroom als gevolg van Russische aanvallen. Dat zei president Zelensky in zijn dagelijkse videotoespraak. Het gaat om ongeveer 10 regio's, waaronder Kiev. Zelensky drong aan op energiebesparing. Dit is niet het moment voor fel verlichte etalages of reclameborden, zei hij. Oekraïne zegt dat Rusland zich schuldig maakt aan oorlogsmisdaden... door inwoners van bezette gebieden over te brengen naar andere regio's die onder Russisch bestuur staan. Gedwongen verhuizingen en deportaties zijn volgens het oorlogsrecht verboden... zegt het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken. Vooral uit de regio's Gerson en Zaporizhia worden inwoners door Rusland weggehaald. De Russen zouden zich ook schuldig maken aan plundering van woningen, bedrijven, scholen en ziekenhuizen. Een man van 70 uit Alblasserdam is veroordeeld tot 10 jaar cel... voor het misbruiken van 11 jongens. De slachtoffers zijn 5 tot 14 jaar. Hij nodigde kinderen thuis uit waar ze konden gamen. Ze kregen drank en sigaretten en werden vervolgens misbruikt. De rechtbank noemt de feiten schokkend en weerzinwekkend. De man uit Alblasserdam krijgt geen tbs, zoals was geëist... omdat hij lijdt aan Alzheimer weer. In het noorden en noordoosten eerst nog regen, minimaal rond de 10 graden. Overdag verspreid over het land nog een enkele bui, maar ook geregeld zon.